Stijn van Beek met het NOS-journaal. Nieuw topoverleg in Washington over de Amerikaanse begroting voor volgend jaar heeft geen resultaat opgeleverd. President Obama heeft ruim een uur gepraat met de republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Boehner, en de democratische voorzitter van de Senaat, Reid. De republikeinen willen 10 miljard dollar meer bezuinigen dan de democraten. De partijen zeggen dat ze wel nader tot elkaar zijn gekomen, maar dat ze geen deal hebben kunnen sluiten. Overleg gisternacht was ook al niet succesvol. Als de partijen er morgen nacht niet uitkomen gaat de federale overheid deels op slot. Dat betekent dat alleen essentiële diensten zoals de belastingdienst blijven doordraaien. Hamas heeft een staakt het vuren afgekondigd op de Gazastrook. De Hamas-regering heeft erover afspraken gemaakt met Palestijnse militante groeperingen. Gisteren vuurde Palestijnen een antitankraket af op een Israëlische schoolbus. De twee inzittenden raakten gewond. Daarna voerden Hamas en Israël over en weer raketaanvallen uit. Daarbij kwam zeker één Palestijn om het leven. Israël gebruikte voor het eerst het nieuwe antiraketschild om twee Palestijnse raketten uit de lucht te schieten. Defensie heeft zeven militairen die zijn aangehouden voor perserijen per direct geschorst. In totaal is procesverbaal opgemaakt tegen negen militairen, onder wie één leidinggevende. De militairen van de basis Oorschot worden ervan verdacht dat ze een 18-jarige vrouwelijke collega hebben mishandeld. De vrouw zegt dat ze sinds september stelselmatig werd gepest en dat de leidinggevende niet ingreep. De zaak kwam aan het licht toen ze zich ziek meldde. Het openbare leven in Venezuela heeft urenlang platgelegen door een grote stroomstoring. Bijna het hele land had een paar uur geen elektriciteit. Daardoor kwam onder meer het metroverkeer in de hoofdstad Caracas stil te liggen. Ook een olieraffinaderij werkte niet meer. Volgens president Chavez is schade aan een van de hoofdkabels de oorzaak van de storing... In enkele provincies van Venezuela waren de afgelopen week al vaker grote stroomstoringen.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 She talking about why the fuck my ass ain't at home. Had to tell her I was stuck in some brand new business I was all tied up. Told the girl I was late, I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine. Come on. Telling me to change my mind. She like Britney Spears, baby, hit me one more time. I can't be late. The girl's taking up my time. Had to hit her with a line. I can't free. See you at the same time next week.